Zeg maar niets meer. Ik ga wel weg. Als je dat wil. Zeg maar niets meer. Laat me gaan. Wees niet maar stil. zeg maar niets meer. Ik ga wel weg, dan ben je vrij. Zeg maar niets meer. Jij was allemaal niet van mij. Dank u wel.